Van Eck met het NOS-journaal. De inzamelingsactie van Giro 555 voor hulp in het Midden-Oosten... heeft meer dan een half miljoen mensen bereikt. In totaal bracht de actie, die vorig jaar begon, meer dan 25 miljoen euro op. Ruim een derde van het geld is inmiddels uitgegeven. Volgens Giro 555 ging meer dan de helft naar Gaza. Ook ging er een bedrag naar Libanon, Syrië en Israël. De rest van het geld wordt komend jaar uitgegeven. De politie heeft pro-Palestijnse activisten opgepakt... die sinds gistermiddag een gebouw van de Radboud Universiteit hadden bezet. Ze werden gearresteerd toen ze naar buiten kwamen. Volgens de Gelderlander zijn er 23 mensen opgepakt en is de bezetting beëindigd. Eerder staakte de politie de ontruimingsactie omdat in het laboratoriumgebouw apparatuur ligt die gevaarlijk kan zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn land op 7 oktober 2023 een zeer pijnlijke prijs heeft betaald. Wereldwijd werd er gisteravond stilgestaan bij de aanslagen in Israël twee jaar geleden. In Nederland was er een herdenking op de Dam in Amsterdam... En bij het Vredespaleis in Den Haag kwamen mensen samen om zowel de Israëlische als de Palestijnse slachtoffers te herdenken. De Spaanse hulpdiensten hebben in Madrid vier lichamen gevonden van bouwvakkers... tussen het puin van een ingestort gebouw. Het pand werd gerenoveerd en stortte gisteren aan het begin van de middag in. Pas avonds laat werden de lichamen gevonden. Hoe het gebouw in Madrid kon instorten is nog niet bekend. Het aantal batterijparken die groene energie opslaan verdubbelt dit jaar in Nederland... De komende jaren zal die groei doorzetten, verwacht de brancheorganisatie voor energieopslag. Nu is er op sommige momenten te veel elektriciteit uit zon en wind... terwijl er op andere momenten te weinig is.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 Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti understood Sometimes she's van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzamelingsactie van Giro 555 voor hulp in het Midden-Oosten... heeft meer dan een half miljoen mensen bereikt. In totaal bracht de actie, die vorig jaar begon, meer dan 25 miljoen euro op. Ruim een derde van dat geld is inmiddels uitgegeven. Het aantal batterijparken die groene energie opslaan verdubbelt dit jaar in Nederland. Dat verwacht de brancheorganisatie voor energieopslag. Nu is er op sommige momenten te veel elektriciteit uit zon en wind... terwijl er op andere momenten te weinig is. De politie heeft pro-Palestijnse activisten opgepakt... die sinds gistermiddag een gebouw van de Radboud Universiteit hadden bezet. Volgens de Gelderlander zijn er 23 mensen opgepakt en is de bezetting beëindigd. Het weer opnieuw veel bewolking vandaag.